Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Minister Schippers geboden aan de Tweede Kamer. Haar ambtenaren hielden een rapport over de aanpak van wanbetalers in de zorg achter, waardoor de minister de Kamer onvolledig informeerde. Het spijt me dat dit zo gebeurd is. Ik baal er stevig van, zei Schippers. Het rapport is inmiddels openbaar. Blijkt dat steeds meer mensen hun zorgpremie niet betalen. Troepen van de overgangsraad in Libië hebben in Sirte, de geboorteplaats van kolonel Gaddafi, het vliegveld veroverd. Britse journalisten ter plaatse hebben dat gemeld. Sirte is een van de laatste bolwerken van de verdreven dictator. De troepen van de nieuwe Libische regering kregen bij de aanval op Sirte hulp van gevechtsvliegtuigen van de NAVO. De laatste dagen werden de troepen nog tegengehouden door onder andere sluipschutters die trouw zijn gebleven aan Gaddafi. TV-presentator Harry Mens eist een rectificatie van de Vereniging van Effectenbezitters, die gisteren waarschuwde voor producten die werden aangeprezen in zijn programma Business Class. Voorzitter Slachter van de vereniging kwam met de waarschuwing omdat mensen in zijn programma aandacht had besteed aan quality investments. Gisteren werden vier mensen van dat bedrijf opgepakt omdat ze beleggers voor 150 miljoen euro zouden hebben opgelicht. Slachter erkent dat mensen het bedrijf niet met name heeft genoemd, maar dat wel naar websites werd verwezen waarop quality investment staat. Voor een rectificatie voelt de vereniging van effectenbezitters daarom niet. China heeft het eerste onderdeel van een ruimtelaboratorium gelanceerd. Het gaat om de Tiangong 1, wat het Hemels Paleis betekent. De module werd met een raket gelanceerd vanaf een basis in de Gobi-woestijn. In het laboratorium worden dit jaar onbemande tests uitgevoerd. Als die goed verlopen, wordt de Tiangong volgend jaar door een Chinese astronauten bezocht. Die hebben dan zo'n 15 kubieke meter leefruimte. Veel minder dan in het internationale ruimtestation ISS. Het weer. Volop zon en maxima tussen 22 graden aan de kust en 26 in het zuiden. Ook morgen en in het weekend mooi na zomerweer. Dit, Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen naar de West en Blarikum 5 kilometer. Verderop tussen Eembrugge en Knopend Hoevelaken 7. A2 Amsterdam richting Den Bosch tussen Breukelen en Knopend Oude 5. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 6. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam voor de afrit Berkel en Roderijs 3. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Utrecht-Oost 6. A16 naar Breda bij Dordrecht 3. Dan de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam Centrum 3, verderop bij Moordrecht 3.